Daarbij zijn acht doden gevallen, onder wie ook eh, zeven buitenlandse toeristen. ook zijn er berichten dat er nog mensen in het museum worden gegijzeld. Een Nederlander die vorig jaar een Belg zo zwaar mishandelde dat hij blijvend invalide is, heeft 15 jaar cel gekregen wegens poging tot moord. De man van 47 uit de Brabantse Duizel en het slachtoffer kregen ruzie in een Belgisch café. De Belg werd meerdere malen met een voorwerp geslagen en werd later zwaar gewond op straat gevonden. Het slachtoffer heeft twee maanden in coma gelegen. De man kon worden veroordeeld op basis van een telefoontap. Indonesië zal zeven buitenlanders die in de dodencel zitten voorlopig niet executeren. Volgens vicepresident Kalla gaat de rechter eerst opnieuw naar de zaken kijken. Als de verdachten van drugsmokkel worden geëxecuteerd, dan gebeurt dat pas op zijn vroegst over een paar weken of misschien zelfs maanden, zegt Kalla. Eerder zei president Widodo nog dat Indonesië niet toegeeft aan buitenlandse druk en dat de executies gewoon doorgaan. Een paar verdachten zijn in hoger beroep gegaan, onder wie twee Australiërs. In Zwolle heeft een vrouw van 33 een lerares op een basisschool mishandeld. Het slachtoffer was even buiten bewustzijn en liep verwondingen op aan haar hals. De twee hadden gistermiddag een discussie over een incident waarbij het kind van de vrouw betrokken was geweest. Toen de discussie uit de hand liep, greep de moeder de lerares bij de keel. De moeder zal snel voor de rechter worden gebracht tegen plegers van geweld. Van geweld tegen mensen met een publieke functie wordt doorgaans een straf geëist die drie keer zo hoog is als normaal. 3FM-dj Gerard Ekdom stapt over naar NPO Radio 2... en gaat er een programma tussen 6 en 9 uur presenteren voor BNM-VARA... als opvolger van Sander de Heer. Het weer. In het noorden en oosten vrij zonnig en zacht bij 14 tot 17 graden. In het westen is het grijs en maar 7 tot 10 graden. Dit was 3 Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A13 Den richting Rotterdam staat voor knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer file. Dat komt door de file op de A20 richting Gouda. Voor knooppunt de staat 5 kilometer.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 All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be flow, river flow Let your waters wash down Take me from this road To some other town Oh, river flow Past the shady tree Go, river, go Go to the sea Flow river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some. been selling liedje gevolgd door Ring Around. Eh, Ring the Living Bell and Shine the Living Light. Prachtig eh, nummer overigens. Een van mijn favorieten hoor, van, van dit album. Echt heel erg mooi. Het album heet Gather Me van Melanie Safka. En het liedje, dus dat hoorde u net. Twee liedjes eigenlijk. En daarvoor hoorden u The Birds met eh, The Ballad of Easy Rider. Van, van het album... The Greatest Hits by the Birds, Birds dubbel album. We gaan nu verder met de eh, Golden Earring van het album Together uit 1972. Dat heb ik intussen gevonden. 1972 is het opgenomen. En ook uitgebracht waarschijnlijk. En mm, daar stond één hitje op. En dat was dit nummer. Wat we, wat we nu gaan draaien. Eh, dat was de hitsingle van dit album. Buddy Joe. single van eh, dit album Together uit 1972. En dat waren natuurlijk de Golden Earring. Eh, we gaan nu naar de, de Birds. En in dit geval eh, naar line-up nummer 4. Het staat allemaal een beetje, <clears throat> een beetje dwars door elkaar heen en zo. Maar line-up nummer 4 gaan we nu horen. En dat zijn Gene Parsons, Clarence White, Roger McGuinn... En uh, John York. En die speelde het prachtige liedje Jesus is just alright with me. Jesus is just alright with me. Later is dat, eh, dat nummer nog eens dunnetjes overgedaan door, eh, door de Doobie Brothers. Ehm, maar dit was het origineel. Gewoon Jesus is just alright with me. We gaan naar ehm, Melanie. En ik ontdek nu pas dat ik u vals heb voorgelicht. Ja, ja, zie, ik heb gewoon mijn dag niet vandaag. Ik heb u vals voorgelicht, want ik had het over dat nummer Peace Will Come. Maar dat staat helemaal niet op dit album. Dat is een singeltje geweest. Ja, dat staat helemaal niet op deze plaat. Dus uh, dat zult u dan uh, zeker niet horen vanmiddag. Uh, want staat er gewoon niet op. Nee. Wel, dit nummer. Railroad. Dit is Melanie. Railroad. Where you gonna take me now? Been singing the low notes. Wanna get up, but the low notes bring me down. down Airplane Where we gonna go today I never wanna go where you take me But you always get your way You always get your way Write it down now Write a song about my friend drifted away with herself to a rock and roll band. Da da da da da da da da da. I got Satan's cat, and I got God's big dog too got love from a lot of the world, but I don't get love from you, no. I got a lot from the bottom of the world, but I didn't get a thing from you, no. I don't get a thing from you. Write it down now. Write a song about my friends who did away with to the tune of a rocking bed. Da da da da da da da da Railroad, where you gonna 'em now? They've been singing the low notes, wanted to get. about my friends who did away with themselves to a rock and roll band. Da da da da da da da da. da. Railroad was dat van uh, Melanie. Lekker tikkerende plaatwerkers. Grijs gedraaid. Uh, eh, nou, grijs. of niet uh, lichtgrijs. Um, ja, dat is nou helemaal zo. Vroeger was het niet zo erg zuinig op die platen eigenlijk. Gek, hè? Tegenwoordig is het anders, maar toch vroeger. Nou, Melanie dus. Het nummer album heet Gather Me. En het nummer heet Railroad. We gaan naar Jangoline. En dat is er weer een van The Golden Earring. Van het album Together. Jangeline heette dat. De Golden Earring. Tijdelijk nummer in twee delen. Een lekker even akoestisch. En denk nou blijft dat zo. En dan, dan op een gegeven moment barst het gewoon A la de earring gewoon los. Jangeline dus van het album Together. Het volgende liedje is een hele mooie. En uh, ehm, dat is van de Birds. Eh, en het heet 5D. Oftewel Fifth Dimension. Lord, and never hit bottom and keep falling through. Just relaxed and paying attention. All my two-dimensional boundaries were gone. I had lost to them badly. I saw that world crumble and thought I was dead, but I found my senses still working. Trapped through the hole, I found all surrounding to show me that joy innocently is just be quiet and het, oftewel Fifth Dimension. Een nummer van The Birds van het album Greatest Hits. En we gaan even met z'n allen naar Kansas. Met Melanie. Kansas. Ja, yeah. Kansas. tekst ook vooral. Melanie en de nummer dat heet Kansas. Komt van dat album Gather Me. Ik ga door met The Golden Earring. Ja, ja. Uh, weer een beetje een wat langer nummer. Ehm, maar goed, dat, er staan nog maar acht nummers op deze plaat eigenlijk. Dat zijn allemaal een beetje lange nummers. Dus, of ze hebben er een beetje makkelijk vanaf gemaakt. Kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, eh, dit volgende nummer, dat heet From Heaven, From Hell. curtain fall. And when you softly close the door, it's your name I call. deze track van eh, het Golden Earring album. Eh, het Golden Earring album Together. We gaan naar de Birds. En ehm, ja, hoe het komt weet ik eigenlijk niet zo. Maar dit is, dit is echt mijn, mijn absolute favoriete Birds nummer. Birds nummer. Ik, ik heb iets met dit liedje. Ik weet niet waarom. Dat kan ik ook niet verklaren, denk ik. Ga ik ook niet proberen. Maar ja, ik, heb, ik vind dit zo'n fantastisch nummer van de heren. The Birds in de laatste bezetting, line-up nummer 5 dus. Daar kwam uh, dit nummer. Even kijken wie dat ook weer waren. Kijk hoor, momentje. Momentje. Even de planten erbij pakken, even de hoest erbij pakken. Ja, want daar staat het allemaal op. Ja, en als je het over line-up nummer 5 hebt, moet je wel even vertellen wie dat zijn natuurlijk. Nou, ga ik u nu vertellen. Line-up nummer 5. Ehm... Skip Batten zat erin. Eh, Gene Parsons zat erin. Roger McGuinn zat erin. En Clarence eh, White. En deze, deze bezetting, dat is dus eigenlijk zeg maar de laatst bekende bezetting van de bus. Tenminste, op deze plaat. Hè. Deze plaat is eh, in de 70 of zo is die uitgekomen, deze compilatie. En uh, vandaar. Dus, en van deze, deze formatie dus line-up nummer 5. Om het zo maar te zeggen, staan maar twee nummers op deze plaat. Waarvan dit. En ik vind dit ook gelijk... Nou ja, ik zei het al, dit is mijn absolute favoriete Birds nummer. Ik vind het zo mooi. Nou, gaat u eh, zitten, luisteren en huiveren naar het prachtige Birds nummer Chestnut Mare. my word. I'm going to catch that horse if I can. And when I do, I'll give her my brand. Well, I was up on Stony Ridge after this chestnut mare. Been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while taking her meal and bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy. Got my rope out. And I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can. choice and I jump right up on her. Damn if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine. Till she stops and something spooked her. It's a sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge. Me holding above the hills, higher than eagles were gliding, suspended in the sky. mooiste Birds nummer wat er bestaat. Maar dat is persoonlijk natuurlijk hoor. je hoeft dat niet mee eens te zijn. Maar ik vind dit toch prachtig. Zo mooi. Ehm, een, van eh, de, ja, een van de laatste hits die ze gehad hebben. Eh, Chestnut Mare. Het gaat dus over een eh, kastanjebruine uh, merrie, denk ik. Ja, een paard. <laughs> ja, het zal wel. In ieder geval, heel mooi. Birds dus en Chestnut Mare. Melanie, die bekijkt het heel anders. Die zegt, soms say I got devil. Nou, misschien is het zo. Weet je veel? Some say I got devil. Some say I got angel. but I'm just a girl in trouble. I don't think. girl in trouble. I don't think I'm in danger. No, I'm not in danger. No, I know I'm not in danger. Melanie Some Say, Some Say I Got Devil. Nou, oké. Okay. Van het album Gather Me, dus dat zei ik wel. We gaan door met de Eering. En daar hebben we nog een mooi... laatste nummer trouwens van die plaat, want er staat er maar acht op. Dus eh, dit is het laatste nummer daarvan. Dan hebben we die in ieder geval helemaal gedraaid. Dat redden we niet met Melody en dat redden we ook niet met de Birds. Want we hebben nog een heleboel nummers over. Maar ehm, van de Birds zeker. Van de Hering niet. Dit is de laatste. Thousand Feet Below You. 1000 Feet Below You. En dat waren eh, nogmaals eh, de Golden Earring. We gaan eruit als laatste nummer met The Birds. En eh, dat is een nummer dat weer aardig aansluit bij, bij de Earring. Want die hebben ook dit nummer een keer opgenomen in een hele lange versie. Maar wij doen even de originele als uitsmijter voor vandaag. van deze vinyljaren. Hier is 8 Miles High. was hem voor vandaag. Morgenmiddag om 12 uur bij de vinyljaren. Of bij uh, eh, CFM Lunch ben ik er weer. Tot morgen. Bedankt voor het luisteren. En eh, fijne dag nog. Dag. En niet vergeten te gaan stemmen.